7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De zoekactie naar een vermist bemanningslid van een gezonken binnenvaartschip in Zeeland heeft niets opgeleverd. Gisteravond ging een duiker het wrak in, toen het water laag genoeg was om af te dalen. Maar rond middernacht werd de zoekactie beëindigd. De man is nog altijd niet gevonden. Gistermiddag zonk het schip in de monding van de haven bij Vlissingen. Waardoor is nog niet bekend. De eigenaar van het schip is gered. En de opvarende die nog wordt vermist is een vermoedelijk buitenlandse werknemer. Op de beruchte berg Nanga Parbat in het westen van de Himalaya zijn de lichamen gevonden van twee Europese bergbeklimmers. De Italiaan en de Schot waren al twee weken vermist. De twee wilden de top bereiken via een route die nog nooit met succes was afgelegd. Zeker in de winter is, zeker in de winter is het beklimmen van de Nanga Parbat gevaarlijk, die daarom ook wel de Killer Mountain wordt genoemd. Beide slachtoffers waren ervaren bergbeklimmers, ze waren 30 en 42 jaar oud. De minister van Volksgezondheid van Tunesië is opgestapt... nadat in 24 uur tijd 11 baby's waren gestorven... in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. Vermoedelijk zijn de baby's gestorven aan een bloedinfectie. Kinderartsen denken dat er een infectie is ontstaan... door voeding die met een infuus bij de baby's is toegediend. Op een vlucht van Istanbul naar New York zijn 30 inzittenden gewond geraakt door turbulentie. Dat gebeurde zo'n drie kwartier voordat de Boeing 777 met meer dan 300 passagiers landde op John F. Kennedy luchthaven. De gewonde passagiers zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen bleven in de meeste gevallen beperkt tot blauwe plekken, kneuzingen en snijwonden. Eén inzittende liep een gebroken been op. Het weer. De komende uren gaat het op steeds meer plaatsen regenen.